9 uur. Door Alwegens met het NOS-journaal. Steeds meer werknemers hebben burn-out klachten. Volgens TNO kampte in 2007 ruim 11 daarmee. Twee jaar geleden was dat 16 De stijging komt vooral doordat er steeds meer van medewerkers wordt gevraagd. Bovendien ervaren mensen minder vrijheid op het werk. Opvallend is dat er ruim 7 miljoen werknemers in vaste dienst... vaker kampen met burn-out klachten dan de ruim 1 miljoen flexkrachten. Dat komt volgens TNO doordat vaste krachten vaak langer in een situatie zitten... waarin ze hard moeten werken, zonder dat ze daar iets over te zeggen hebben. In België hebben duizenden wetenschappers een open brief ondertekend... waarin de regering wordt opgeroepen om meer te doen tegen klimaatverandering. De afgelopen weken gingen tienduizenden, voornamelijk jongeren, de straat op. Volgens de 3400 wetenschappers blijkt uit de feiten dat de actievoerders groot gelijk hebben. Met de klimaatvoorstellen die nu op tafel liggen... warmt de aarde meer dan 3 graden op. De wetenschappers noemen dat rampzalig. Zondag was de grootste klimaatdemonstratie ooit in België. 70.000 mensen gingen in Brussel de straat op. Twee van de drie mannen die dood werden gevonden in een drugslab... net over de grens in België zijn Nederlanders. Ze komen uit Eindhoven, meldt Omroep Brabant. De identiteit van het derde slachtoffer is nog niet bekend. De lichamen werden dinsdag gevonden in een loods na een anonieme tip. De drie zijn mogelijk in hun slaap overleden... nadat ze giftige dampen hadden ingeademd... die vrijkwamen bij de productie van synthetische drugs. De NS begint met een proef om via een app of sms'je... overlast aan boord van de trein te melden bij de conducteur. De NS wil onderzoeken hoe de sociale veiligheid in de trein kan worden verbeterd. In het Verenigd Koninkrijk en België bestaat zoiets al langer. De proef duurt een half jaar en loopt in het zuiden van het land. Het weer, de sneeuwbuien in het noorden trekken de komende uren het land uit. Later vanochtend, laat, later vanochtend laat de zon zich dan ook zien.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 Want op eh, de provinciale wegen in en om Horen staat het eh, verkeer goed vast. Door gladde weg het is daar soms spekglad. Zo staat er op de N307 vanuit Enkhuizen tussen Hoogkarspel en de A7 7 kilometer. En heb je zo'n zo'n uur vertraging. Aan de andere kant van Horen op de N506 richting de A7 staat tussen Venhuizen en de A7 8 kilometer. En ook hier heb je een, een uur extra nodig. Dan de snelwegen, de A2 richting eh, Amsterdam. Tussen Breukelen en knooppunt Amstel een kwartier vertraging.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 We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away escapes me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time. rather forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget.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 Tell me how I don't know how to move. I cannot say what I believe in. I finally believe in you. I travel many roads, but I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, cause I found you found you.